Het demissionaire kabinet komt straks met de plannen voor volgend jaar... vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Dit demissionair kabinet presenteert vandaag een miljoenennota... een begroting met daarin geen hele grote structurele veranderingen. Maar er zit wel een koopkrachtpakket in voor de echt lage inkomens. Een pakket van 2 miljard euro dat er eigenlijk vooral voor moet zorgen dat niet nog meer mensen in de armoede terechtkomen. De ministers en Kamerleden willen er natuurlijk piekfijn uitzien voor deze dag. En daarvoor kunnen ze terecht bij een speciale salon... waar mbo-studenten het haar en de visagie doen. De studenten waren wel een beetje zenuwachtig, zegt hun docent. Het is natuurlijk ook een hele spannende dag. Het zijn niet zomaar mensen die eh, dagelijks bij je in de stoel hebben zitten. Maar eh, ja, het gaat fantastisch. En wie wilde iedere student wel kappen en make-uppen? Toch wel mevrouw Caroline van der Plas. Zij is natuurlijk op dit moment ja, meest aanwezig in de pers. En hoe gaaf is het als zij bij jou in je stoel mag zitten... en dat jij kan zeggen tegen je vrienden en familie van... kijk eens, dat haar heb ik gedaan. Ander nieuws nog. Het meisje van drie dat gisteren overleed op een kinderopvang in Empel in Brabant... was de dochter van een medewerker van de kinderopvang. Hoe ze is overleden weten we nog niet. De opvang blijft vandaag dicht, zodat de politie meer onderzoek kan doen. En de Britse acteur Russell Brand verdient helemaal niets meer aan YouTube. Alle advertenties zijn van zijn kanaal gehaald en YouTube maakt niks meer over naar zijn rekening. Dit weekend werd bekend dat er een onderzoek komt naar de acteur. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij meerdere vrouwen heeft verkracht, aangerand en emotioneel heeft mishandeld. Het weer vanochtend droog en best wat zon. Later trekt het dicht en kan het aan de kust in Noord-Holland gaan regenen.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 He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa Copa Cabana?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 Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat pum pum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you, bad man? Don't Told you gangsters don't dance. Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, I'd turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance.